uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Na het fatale incident tijdens een kerstparade in de Amerikaanse staat Wisconsin is nog een persoon overleden. Het gaat om een jongetje van acht. Afgelopen zondag reed een 39-jarige automobilist in op een optocht. Meer dan 60 mensen raakten gewond, van wie een aantal er slecht aan toe zijn. In totaal zijn er nu zes dodelijke slachtoffers. Wat het motief was van de verdachte is niet duidelijk. Het is weer te vol in het opvangcentrum in Ter Apel. Er zouden 600 mensen te veel zitten, meldt RTV Noord. In oktober was het er ook al te druk. Toen sliepen er op het piekmoment 700 asielzoekers te veel. Ze moesten onder meer slapen op stoelen. Een woordvoerder van het COA bevestigt dat het vol is, maar noemde geen aantallen. Goed nieuws voor mensen die volgend jaar naar Nieuw-Zeeland willen. Het land gaat de grenzen voor buitenlanders vanaf eind april weer opengooien. Dat heeft covid-minister Hipkins bekendgemaakt. Wel moeten reizigers volledig zijn gevaccineerd en een negatieve coronatest bij zich hebben. Op een bevolking van 5 miljoen heeft Nieuw-Zeeland sinds het begin van de pandemie ruim 10.000 besmettingen en 40 doden gemeld. Over een paar uur lanceert ruimteorganisatie NASA een zonde die op weg gaat naar een planetoïde miljoenen kilometers hier vandaan. Het is de bedoeling de zonde met zo'n 22.000 km per uur op dat ruimterotsblok te laten knallen. Om zo te testen of ze de koers van een planetoïde kunnen veranderen. Als dat lukt, zou dit een interessante manier kunnen zijn om de aarde tegen ruimterotsblokken te beschermen. Geen enkele natuurramp is zo verwoestend als een planetoïde die op de aarde botst. De lancering is rond kwart over zeven, maar de inslag laat nog wel even op zich wachten. Die is pas eind september volgend jaar. Het weer, hier en daar komt dichte mist voor en die kan lang blijven hangen.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 Como mis besos te cambian el clima y te quedas encima de mí como siempre así. Como me gusta a mí así, como te gusta a ti así. Yo solo tengo ojos para ti en tus ojitos son Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent Ik geur wat olie op je vuur en ik loop weg Ik pak twee glazen en een fles, ik zie je boven Laten we proosten, Doe nou niet alsof van gek Het raakt me nog steeds een kus in mijn nek Doe nou net alsof we niet weten Dat onze ruzie eindigt in bed Como me gusta mi así Como te gusta ti así Yo solo tengo ojos para ti Y tus ojitos son para mí Como me gusta mi así como te gusta a ti así. Yo solo tengo ojos para ti y tus ojitos son una meta, son feliz. En helemaal gek. Het raakt me nog steeds een kust in mijn nek.